Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Eurotunnel schroeft de beveiliging op bij de ingang van de kanaaltunnel in Calais. Zo moet worden voorkomen dat migranten aan boord klimmen van vrachtwagens... die op weg zijn naar Groot-Brittannië. Er wordt onder meer een lange weg aangelegd... waarover vrachtwagens rondjes kunnen blijven rijden. Dat maakt er voor de vluchtelingen moeilijker om aan boord te klimmen. Ook worden nieuwe hekken geplaatst, waarvan sommige met prikkeldraad. En komen er meer honden en scanners die de verstekelingen kunnen opsporen. In Den Bosch is een tweede verdachte opgepakt van een brute straatroof op een bejaard stel. Dat is een man van 20 uit Den Bosch. Eerder was al een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Het bejaarde echtpaar liep eind december in een park in Tilburg toen ze werden overvallen. Waarschijnlijk werden ze opgewacht door mensen die wisten dat ze veel geld bij zich hadden. Het stel had tienduizenden euro's aan spaargeld op zak. Dat geld is nog steeds zoek. Buitenlandse medewerkers van Save the Children zijn toch weer welkom in Pakistan. Volgens een bron bij het Pakistanse ministerie van Binnenlandse Zaken is dat besloten nadat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hadden gedreigd hulpprojecten aan Pakistan op te schorten. Drie dagen geleden besloot Pakistan dat de buitenlandse werknemers het land moesten verlaten, omdat de organisatie de belangen van Pakistan zou schaden. Wat daarmee werd bedoeld, werd niet gezegd. In Pakistan heeft Save the Children zo'n 1200 medewerkers. Zij zijn allemaal Pakistaans. Chris Froome heeft het criterium du Dauphiné gewonnen. De Brit van Sky sloeg in de laatste etappe toe op de slotklim... en boekte zijn tweede ritzegen op rij. Froome won de Dauphiné ook al in 2013. Wout Poels eindigde in de laatste etappe als beste Nederlander.